Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rotterdam zijn vannacht twee huizen beschoten. Vijf mannen uit Schiedam zijn opgepakt. Eerder op de avond werd er ook al op een auto geschoten. En later in de nacht werden kogels afgevuurd op een ander huis. Hierbij raakte niemand gewond, ook was er niemand thuis. De vijf mannen die zijn opgepakt zaten allemaal in dezelfde auto... die niet veel later door agenten werd gespot. En er lag ook een wapen in die auto. De Amerikaanse oud-president Trump vindt dat Rusland gerust NAVO-landen mag aanvallen... als zij niet genoeg geld uitgeven aan defensie. De NAVO heeft als richtlijn dat de landen 2% van het bruto binnenlands product aan defensie moeten uitgeven. En landen die dat niet doen hoeven wat Trump betreft niet op hulp van de VS te rekenen als ze worden aangevallen, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, Will you protect us? I said, You didn't pay? You're delinquent? He said, Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. als president klaagde Trump al eerder vaak dat veel NAVO-landen minder geld uitgeven aan defensie dan ze zouden moeten. En op veel plekken is carnaval eigenlijk al lang begonnen, maar vandaag is pas officieel de eerste dag. In Roermond kwamen gisteren 18.000 mensen bij elkaar op voor het feest op het Stationsplein. En dat is een stuk minder dan vorige jaren. Toen kwamen er 25.000 mensen op af, maar dat leverde problemen op, vertelt de organisatie. We zijn heel goed bereikbaar met de trein. Dus eigenlijk had ik het idee dat half Limburg eh, richting Roermond kwam. En daar stonden dus echt duizenden mensen om het terrein te wachten. En op een gegeven moment duurden mensen dat te lang. En gingen ze ook echt proberen om het terrein op te komen. Terwijl het terrein echt heel vol stond. En dan heb je dus gewoon een heel groot risico als achteraan mensen gaan drukken... dat voorin mensen in de verdrukking gaan komen. Nou, daar had de organisatie in Roermond dit jaar geen last van. Kwam ook doordat bezoekers nu vooraf een kaartje moesten kopen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, maar is er ook zon bij een graad of 10.